Goedemiddag, ik ben Jeroen Gortworst en dit is het nieuws van NOS op 3. In Den Haag is de eerste ministerraad begonnen zonder Kaag. De partijleider van D66 stapte gisteren op als minister van Buitenlandse Zaken. En dus hoefde ze zich vandaag niet meer bij de andere ministers te melden. De sfeer was daar bij de inloop gespannen, zegt verslaggever Marleen de Roy. En je merkte dat dat ook te maken heeft natuurlijk met het feit dat de ChristenUnie... een van de coalitiepartijen in dit demissionair kabinet... gisteren een van de partijen was die voor die motie van afkeuring heeft gestemd tegen minister Kaag. En ook bij het CDA is het onrustig, want tegen minister Bijleveld van Defensie werd ook een motie van afkeuring aangenomen. Maar zij bleef wel en daar zijn sommigen bij de partij niet heel blij mee. In Almelo zijn twee doden gevallen en twee mensen gewond geraakt. Het was daar een behoorlijke chaos vanmorgen in een woonwijk. Eerst werd er gestoken, de politie heeft geschoten... en daarna stond er een man met een kruisboog op een balkon van een flat. Hij is één van de twee gewonden. Over de andere slachtoffers is nog weinig bekend. De Grand Prix in Zandvoort is geen corona corona-haard geworden, dat zegt de GGD. We houden nog een kleine slag eh, om de arm, maar ik verwacht geen grote toename meer. 88 bezoekers zijn tot nu toe positief getest. Zij waren al besmet of zijn besmet geraakt tijdens hun bezoek. Dat is minder dan 0,1% van het totaal aantal bezoekers. En deze vrouw is de beste in FIFA 22. En weer een doelpunt, weer minima. Doelpunt nummer 8. Er is geen betere spits in het vrouwenvoetbal op deze aardkloot dan Vivianne Miedema. De voetbalgame komt over twee weken uit en nu worden alvast wat ratings bekendgemaakt van FIFA 22. Hoe hoger die is, hoe beter een speler in de game kan voetballen. En Vivianne Miedema heeft samen met de Franse Renard en de Engelse Bronze een rating van 92. Bij de mannen is Messi de beste, hij heeft een rating van 93. Het weer, nu nog veel wolken, er kan ook een buitje vallen en af en toe is er ook zon. En het wordt een graad of 20. Dit weekend zijn de meeste wolken vertrokken en wordt het dus lekker zonnig met opnieuw weinig wind en zo'n 20 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het wordt steeds drukker op de weg en dat is niet gek voor de vrijdagmiddag.